Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote verandering in de politiek in Zweden. Er waren zondag verkiezingen en de uitslag is nu duidelijk. De rechtse partijen hebben gewonnen. De premier, die is van de Sociaaldemocraten, heeft al gezegd dat ze opstapt. De rechtse partijen die gewonnen hebben worden geleid door een radicaal rechtse partij. En dat is nieuw voor Zweden, zegt correspondent Rolien Kreton. Radicaal rechts in Zweden ging van eh, politieke paria naar een partij nu met een sleutelrol binnen de Zweedse politiek. En ja, dat is echt een hele grote verandering in Zweden. De leider van Radicaal Rechts zegt dat hij de veiligheid in Zweden weer gaat herstellen. Het ging tijdens de verkiezingen veel over bendegeweld in Zweden. Een Amerikaans meisje dat haar verkrachter doodde... moet zijn nabestaande 150.000 dollar betalen. Het meisje van 17 kwam in handen van een loverboy, werd verhandeld en meerdere keren misbruikt. Ze heeft de man met een mes doodgestoken. Vandaag stond ze voor de rechter. Ze moet de familie van de man dus betalen. En als ze zich niet aan opgelegde regels houdt... kan ze een celstraf krijgen van 20 jaar. In Beirut in Libanon heeft een gewapende vrouw met een groep mensen een bank overvallen. Ze wilde 13.000 dollar van haar spaarrekening opnemen... voor de behandeling van haar zus, die kanker heeft. Maar in Libanon mogen mensen maar zo'n 300 dollar per keer opnemen. De overheid probeert zo te voorkomen dat mensen al hun spaargeld er in één keer vanaf halen. De vrouw dreigde de bank met benzine in brand te steken. Ze is er met een tas geld vandoor. Geen saaie wiskundeles, maar een bezoek van een superster gisteren voor een middelbare school in New York. Oud-leerling en rapper Cardi B kwam langs en ze kwam natuurlijk niet met lege handen. Maybe we have amazing after-school programs. I don't know, I don't know, I don't know. 100.000 dollar doneert ze dus. En dat mag de school gebruiken voor activiteiten om jongeren van de straat te houden. Het weer vanavond grotendeels droog, al kan het in het noorden wat regenen. Morgen weer buien, vooral in het noorden ook. Tussendoor schijnt de zon en het wordt 17 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... voor knooppunt Burgerveen, ruim 5 minuten vertraging. Op de N205 Zwanenburg richting Nieuw-Vennep... tussen Boeslingelieden en Vijfhuizen Floriade een half uur oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 El jogger lash, la camisa small. Como la dieta keto, por ti me controlo y me quedo quieto. que quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volvió un teco. Nicro, Micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo veo glossy.